Dit jaar zijn de toetsen weer voor het eerst sinds drie jaar zonder versoepelingen. De leerlingen hebben lang online les gehad in de coronatijd, vertelt deze docent. Toen eh, de corona uitbrak, toen eh, zaten ze in de derde. En eh, die hebben dus anderhalf jaar ehm, ehm, eigenlijk met ehm, ja, een soort gehandicapt onderwijs eh, mogen genieten. In de voorgaande jaren kregen leerlingen sneller een herkansing als ze gezakt waren. Maar dat is niet meer nodig, vindt de onderwijsminister. Klimaatactivisten hebben vanmiddag gedemonstreerd bij de TU Eindhoven. Dat deden ze in de bestuurskamer van de Unie. En toen ze niet weg wilden gaan, werden ze er hardhandig uitgezet. Is te zien op een filmpje. What the fuck? Hey, go. Blijf go. We don't want nobody wants You need to be so aggressive. De activisten demonstreerden tegen de banden van de universiteit met de fossiele industrie. En vorig jaar voerden ze ook al actie in diezelfde bestuurskamer. Even opletten als je een tripje naar Berlijn op de planning hebt staan volgende week. Vanaf zondagavond wordt er gestaakt op het spoor in Duitsland. De conducteurs, machinisten en ander treinpersoneel leggen het werk neer... omdat ze niet blij zijn met hun CAO. De staking duurt twee dagen. Ook de ICE van Nederland naar Duitsland rijdt dan niet. En voor schoonmakers is er wel goed nieuws. Die krijgen een hoger bedrag te zien op hun salarisstrookje. Ze krijgen er in totaal 12% bij. De vakbonden hebben daar de afgelopen tijd over onderhandeld. Ze zeggen dat het extra geld hard nodig is... omdat schoonmakers door alle hoge prijzen nauwelijks kunnen rondkomen. Krijg je nog het weer, dus op veel plekken een natte boel. Vanavond kan het een tijdje droog zijn, net als morgenmiddag. Dan is er ook af en toe zon en het wordt morgen tussen de 17 en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits nu echt goed op gang. De meeste vertraging daar op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Roelofaraansveen rijdt het langzaam over 12 kilometer. Vertraging is 20 minuten. De N202 Amsterdam richting IJmuiden tussen Spaanwouden en de aansluiting met de A22. 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En ook 20 minuten vertraging op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk tussen Krommenie en de Kogerpolderbrug.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 De werkgevers hebben nieuwe CAO-afspraken gemaakt met de vakbonden. Opnieuw is Nederland een plaats gezakt op de Europese ranglijst van LHBTI-rechten. Op de Rainbow Europe Index staat ons land nu op de 14e plaats. Nederland scoort laag op beleid voor intersexe personen met zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtskenmerken. De politie heeft nog eens twee minderjarigen opgepakt voor de mishandeling op station Amsterdam-Bijlmer Arena. Het zijn jongens van 12 en 13 jaar oud. Vrijdagavond werd een man op het perron geschopt, geslagen en op het spoor geduwd. Volgens de advocaat van een van de verdachten zou hij daar daarvoor een minderjarige jongen ongevraagd hebben gezoend.